Levi van Eck met het NOS-journaal. In het Duitse Gelsenkirchen is voor de EK-wedstrijd Servië-Engeland een vechtpartij geweest. Volgens de krant Bild vielen Engelse hooligans Serviërs aan in een café in de binnenstad. De politie wil dat niet bevestigen en zegt niets over wie de vechtpartij heeft uitgelokt. Op beelden is te zien dat relschoppers, terrasmeubels en glaswerk naar elkaar gooien. Een aantal mensen raakten gewond, hoeveel is niet bekend. Zeven Serviërs zijn opgepakt. De wedstrijd Servië-Engeland, die nu bezig is, werd vooraf al ingeschat als risicowedstrijd. De Franse stervoetballer Mbappé roept jongeren op om te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Die riep president Macron uit nadat radicaal rechts vorige week won bij de Europese verkiezingen. Mbappé spreekt van een cruciaal moment in de Franse geschiedenis. Hij waarschuwt dat extreme partijen op de deur van de macht kloppen... en zegt dat jongeren het verschil kunnen maken. Zeker 14 Jordaniërs zijn omgekomen tijdens de Hajj in Saudi-Arabië. Volgens de autoriteiten zijn zes pelgrims bezweken onder de hoge temperaturen. Die kunnen oplopen tot 47 graden in Mekka. De Hajj is een van de grootste religieuze bijeenkomsten ter wereld. Bijna 2 miljoen gelovigen doen mee aan de bedevaart. Op een parkeerterrein bij de veerterminal in Harlingen zijn door modder honderden auto's vast komen te staan. Er zijn trekkers ingezet om te helpen de auto's los te krijgen. De verwachting is dat ze voor het eind van de dag zijn losgetrokken. Het parkeerterrein wordt alleen gebruikt op drukke momenten. Deze week was dat voor mensen die naar het festival Oerol gingen op Terschelling. De modder zou zijn ontstaan door de vele regen van de afgelopen weken. Het weer. Vannacht is het droog en helder bij 13 graden.